uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Brabantse politie heeft een inval gedaan bij de motoclub Satodara in Zundert. De reden van de inval is niet bekendgemaakt, maar hij zou te maken hebben met bedreigingen door satodara leden in de Bredase horeca. Speciale eenheden van de politie zijn het pand in Zundert binnengevallen. Ook zijn er helikopters ingezet. Eerder vanavond werd op de A16 bij Breda iemand gearresteerd. En volgens de politie heeft de inval bij de motoclub met die aanhouding te maken. Het Openbaar Ministerie gaat alsnog bekijken of het de pedofiele vereniging Martijn kan verbieden. De reden is de veroordeling van de voorzitter van Martijn. Hij kreeg vandaag drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij grote hoeveelheden kinderporno in zijn bezit had. Tot nu toe zag het OM geen mogelijkheid tot een verbod van Martijn, maar nu wel. Volgens een Europees verdrag kan een vereniging worden verboden als een leidinggevende wordt veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Er gaan al langer stemmen op om Martijn te verbieden. De Tweede Kamer debatteert er binnenkort over na een burgerinitiatief van de Hagenaar Henk Bres. De aanhangers van de verdreven Libische leider Gaddafi blijven zich verweren in hun laatste bolwerk, de havenstad Sirte. Ze hebben nog twee buurten in de stad in handen en die waren ook vandaag weer het toneel van hevige gevechten met strijders van de Nationale Overgangsraad. De Gaddafi-aanhangers verweerden zich onder meer met mortiergranaten. Er zouden zeker elf doden zijn gevallen. De Amerikaanse minister Clinton bracht vandaag een verrassingsbezoek aan de Libische hoofdstad Tripoli. Ze sprak onder meer met voorzitter Jalil van de Overgangsraad en met de minister van Oliezaken. Het weer, vanavond aan de kust enkele buien, landinwaarts overwegend droog. Er staat een flinke westen tot zuidwestenwind. Het koelt vannacht af naar 8 graden aan zee tot 5 maart. Morgen weer veel wind en buien met kans op onweer en hagel.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 Vandaag weer samengesteld door Tom Hendricks. Ehm... Um, Goedemorgen Zandvoort, ik ben Veld en natuurlijk ook de Randen van Haarlem. En uiteraard ook onze internetluisteraars in onder andere Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook meer ter wereld. Het is in Zandvoort prachtig weer, maar nog een beetje koud, dus blijf lekker luisteren. Het jaargetij wat wij doorgaans zomer noemen is nu echt voorbij de bladeren vallen bij bosjes, niet alleen bij de ten dode opgeschreven kastanjeboom op het Gasthuisplein. Leveille Mart. In 1946 door Yves Montand naar de top gezongen en als Autumn Leaves of Falling Leaves in het jazz gekomen. Als ik van elke opname een dubbeltje had, dan zat ik nu niet hier, maar op een zonnig terras ergens in het verre buitenland. Maar ik ben gewoon in de studio. Met allemaal vallende bladeren om me heen. Autumn Leaves van Chad Baker, Paul Desmond en een wat rommelig ritme. Ben Webster. Maar het was de Amerikaanse saxofonist Frank West met de mooie ballad Forget the Woman. waarom zouden we dat doen, de vrouw vergeten? Zeker niet als zij een stem heeft als de veel te jong overleden Nederlandse zangeres Anne Burton. De laatste keer draaide ik van haar een paar nummers, maar ik heb er nog eentje voor jullie. Opnieuw begeleid door het trio van Louis van, Louis van Dijk en Burton met I Can't Give You Anything But Love. En dat moet genoeg zijn. Gee, but it's tough to be broke here. It's not a joke here. It's a curse. My luck is changing. It's gotten from simply rotten to something worse. Mm, that's why I can't give you Anything but love Baby And that is the only thing dream Wie goed luisterde herkende hier natuurlijk de song Misty in van Al Garner. Eh, de pianist maakte er een aardig potje van. Een parodie op de notenstroom van Al Garner. Een curieuze pianiste deed dit. Dorothy Duncan, geboren in 1922 en overleden in 1998. En in haar jeugd wel muzikaal klassiek opgevoed, maar de jazz en vooral de show daaromheen trokken haar. Ze bleek een meester op de keyboard en kon heel snel van stemmingen en stijl wisselen. Haar optredens waren dan ook ontzettend spectaculair. We gaan nog een keer naar haar vingervlugheid luisteren. ik hem met Lullaby of Birdland. of noodles. good to say who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slum comes into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park Green autumn in New York It's good to live it again Dat was weer eens de hartverscheurende stem van Billy Holiday een song over het beleven van de herfst in New York. In 1934 gecomponeerd door de van oorsprong Russisch zijnde Vernon Duke. En die had eh, trouwens veel meer mooie songs op zijn naam. Nou, bijvoorbeeld eh, April in Paris, Taking a Chance on Love, I Can't Get Started en What's There to Stay. Volgende week zondag neemt het jazzteam afscheid van Hans Sandbergen die meer dan 15 jaar aan CFM heeft meegewerkt. Hans is niet alleen gek op vibrafoon, hij had ook iets met de trompetist Conte Candoli. En daarom vanmorgen een verrassing voor hem. Conte Candoli en zijn broer Piet in het nummer Echo. Een opvallende uitvoering van het mooie Stardust. Het begin lijkt op de Glenn Miller Sound, maar de trompetsolo vertelt een ander verhaal. De frivole trompetist is Cat Anderson, de man die vele jaren de big band van Duke Ellington mede dat mooie geluid gaf. Het was ook de band van Ellington die Stardust speelde. En dat is opvallend omdat Ellington meestal muziek van zichzelf of Billy Strayhorn opnam. Karen Ellison is een pianospelende Amerikaanse jazzzangeres die zich al enkele jaren een stevige plek in de vocale jazz heeft veroverd. Op het jazzfestival in Montreux in 2003 liet zij zich echter begeleiden door een pianist. Luister naar het ritmische bossa nova nummer Little Boat. cidade é luz, festada sol eu o barquinho deslizar e macio do mar Tudo é verão que você faz Num baquinho pela mar que desliza sem parar Sem intenção, não só função Pensar em desmaio sou Fechar barco e luz Dias tão azuis Voltado de mais de maio, um é O barquinho deslizar E vontade de cantar Sentando azul e este sol E o barquinho coração deslizando no colchão Tudo isso passa, tudo isso traz Uma cama de verão e então O barquinho vai tadinha cai My little boat is like a note bouncing merrily along It's splashing up a song the sails are white, the sky is bright Heading out into the blue with a crew of only two Well, we can share the salty air on a little paradise that's afloat Not a care have we in my little boat The wind is still, we feel the thrill of voyage heaven bound Though we only dipped around, owned by the sun, two hearts as one Melting with enchanted bliss first kiss When daylight ends and slightly sends Little star to twinkle brightly above In goodbye to you Little boat of atenção, não só com som Pensare de desmaio o sul Fechar o parco e luz Change as wish Though in the still we feel the thrill of hope Which heaven bound, though we only dipped around Warmed by the sun, two hearts as one melting with each other's bliss But with each other's kiss When daylight ends and slightly sins Little stars that twinkle brightly above it's goodbye to you Little boat of love, it's goodbye to het eind van eh, dit eerste uur van CFM Jazz nog wel even een stevig stukje hardbop. Trompetist Roy Hargrave met zijn combo speelde Invitation, een track van het album Nothing Serious uit 2006. Serious is wel dat vorige week zaterdag de Nederlandse alt-saxofonist Pieter Noordijk overleed op 79-jarige leeftijd. Hij was een belangrijke pleitbezorger voor de bebop in ons land en zijn spel was zeer beïnvloed door Charlie Parker. Het is dan ook niet zo vreemd dat hij na zijn clarinetopleiding aan het conservatorium van Rotterdam overstapte op de altsax. En daar speelde hij onder andere mee bij de Skymasters, de Ramblers, tussen 78 en 92 bij het Metropoolorkest. Hij trad op met tal van grootheden uit de jazz en won met zijn lyrische geluid vele prijzen. Aan het eind van deze CFM Jazz in het eerste uur gaan we luisteren naar Piet Noordijk in een bijzondere setting. Namelijk met het Erno Ola String Quartet.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 In Amsterdam en Den Haag gaat een klein groepje mensen verder met Occupy-manifestaties. Gisteren waren daar honderden mensen op de been. Op het beursplein in Amsterdam staan nu nog zo'n twintig tentjes. En ook in Den Haag zijn relatief weinig demonstranten over.